die gereedschap bij zich hadden dat niet bij een demonstratie hoort. De politie zette een waterkanon in om de betogers uiteen te drijven. Het protest was vandaag kleiner dan vorige zaterdagen... toen in verschillende Franse steden tienduizenden mensen de straat op gingen. De Veiligheidswet legt onder meer het verspreiden van beelden van agenten aan banden. Critici zien de wet als een inbreuk op de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. De boerenacties bij distributiecentra van supermarkten leiden hier en daar tot lege schappen. Ook kunnen supermarkten niet alle online bestelde boodschappen bezorgen. Boeren blokkeerden distributiecentra in onder meer Raalte, Zwolle en het Gelderse Oosterhout. Ze vinden dat de supermarkten te weinig voor hun producten betalen en te veel uit het buitenland halen. In Raalte hebben de boeren intussen een gesprek gehad met Jumbo. Ze eisen ook een gesprek met Albert Heijn. Op het strand van Ouddorp in Zuid-Holland is een grote blauwe haai levend aangespoeld. Reddingswerkers probeerden het bijna twee meter lange dier terug in zee te laten zwemmen. Maar toen dat mislukte is de haai overgebracht naar diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Blauwe haaien vertonen zich maar zelden in de Noordzee. Zwemsters Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk hebben hun eigen wereldrecord op de estafette verbeterd. Dat deden ze samen met Maaike de Baart en Kim Bush bij de korte baanwedstrijden in Eindhoven. Ze zwommen de 4x50 meter vrije slag in 1,32 en 50 honderdste. Dat was bijna anderhalve seconde sneller dan het oude record. Dat zwommen Kromowidjojo en Heemskerk drie jaar geleden in Kopenhagen. Toen samen met Tamara van Vliet en Valerie van Loon. Het weer. Hier en daar wat regen. Het kan ook mistig zijn. Morgen eerst bewolkt met in het noordoosten mogelijk nog wat regen. Vanuit het zuiden ook af en toe zon. Het wordt 7 of 8 graden. In de avond gaat het vanuit het westen weer regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4. Daarna richting Amsterdam tussen Knopend Burgerveen en de Schipholtunnel... een half uur oponthoud door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. A5 hoofdop richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring. Bijna 10 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid tussen knooppunt Meer en knooppunt Amstel richting Amersfoort. 10 minuten vertraging door een ongeluk.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 There's a room inside my mind, and it's always here for you. Nothing's gonna stop Chris. So where will we all be come this time next year? I know you'll be with me and I'll be here. Nothing's gonna take Christmas.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 On Christmas Day in the morning. And what was in those ships? All three on Christmas Day, on Christmas Day. And what was in those ships? All three on Christmas Day in the morning. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day, on Christmas Day. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day in the morning. And all the angels in heaven shall sing on Christmas Day, on Christmas Day. And all the angels in heaven shall sing Christmas Day in the morning.